van 10 uur. Raymond Serene, het nos Minister Hennis van Defensie heeft Amerika nog niets toegezegd... over een mogelijk grotere rol voor Nederland bij de aanpak van IS. Hennis sprak in Washington met haar Amerikaanse collega Carter over Islamitische Staat. Het kabinet worstelt al langer met de vraag of Nederlandse F-16's ook in Syrië moeten gaan bombarderen. Tot nu toe bombardeert Nederland alleen boven Irak. Volgens Hennis moet het kabinet de kwestie nog bespreken. De man die in de nacht van zaterdag op zondag werd doodgereden op de snelweg A76 was even daarvoor uit de auto gestapt. Hij had volgens de nieuwssite 1 Limburg ruzie gehad met anderen in de auto. Het slachtoffer is een man uit Oppicht Waar de ruzie over ging is nog niet duidelijk. De man stapte uit in de buurt van Simpelveld. De rest van het groepje reed door naar huis. En op de snelweg werd de man twee keer aangereden door een auto. Het OM wil dat poststukken naar het buitenland beter worden gecontroleerd op wapens en drugs. Steeds vaker stuiten de autoriteiten op buitenlandse luchthavens op illegale spullen in pakketjes en brieven uit Nederland. Vooral de handel in synthetische drugs gaat geregeld via de post. De autoriteiten in Australië wantrouwen inmiddels alle post uit Nederland. Elk Nederlands pakketje wordt uit voorzorg gecontroleerd. Om de illegale handel te voorkomen moeten volgens de OM meer afspraken worden gemaakt tussen de douane en de postbedrijven. Zo moeten de controles effectiever worden. Hoe, dat moeten ze zelf bepalen. Steeds meer kinderen groeien op in een bijstandsgezin. Het zijn er nu 223.000, zegt het CBS. In 2009 kwam ruim 5% van de kinderen uit een gezin met bijstand. Nu is dat 6,5%. De meeste kinderen in de bijstand wonen in Rotterdam. En dan het weer, regen en in de oostelijke provincies ook kans op natte sneeuw. Vanmiddag wordt het 2 graden in het oosten van het land tot 6 graden op Texel bij een stevige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journal. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. Het aantal files in de Randstad neemt nu snel af, maar het blijft toch druk vanwege de regen. Dit zijn de files met minstens 5 minuten vertraging. Op de A1 Apeldoorn Amsterdam bij Hoevelaken nog 5. Op de A4 Den Haag Amsterdam tussen Leidsendam en Zoeterwoude Rijndijk nog langzaam rijdend verkeer. En vanuit Amsterdam tussen Roelof Arendsveen en Leidsendam zelfs 14 kilometer file. De A7 Hoorn-Zaandam tussen de afrit Avenhoorn en de afrit Weide-Wormer 6. A9 Alkmaar-Amstelveen tussen het Rotterpolderplein en Battenverdorp 5. A12 Arnhem naar Utrecht. Tussen Maarsberg en Driebergen 6. De rechte rijstrook is dicht door een kapotte auto. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Nieuwebrug en Gouda 4 kilometer. De A15 Nijmegen-Gorkum tussen Dodewaard en Tiel nog 4.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 I rock a lawsuit when I'm going to court. A white suit when I'm getting divorced funeral home and my birthday suit when I'm home alone. Talking on the phone, got an interview with the Rolling Stone. They're saying, Now you're rich and now you're famous.